hoeven twee maanden hun abonnement niet te betalen... T-Mobile reageert ermee op een groot aantal klachten van klanten. Hun verbinding doet het niet of nauwelijks. Dat komt doordat de capaciteit van het nieuwe 3G-netwerk nog niet groot genoeg is voor het almaar toenemend gebruik van smartphones. T-Mobile denkt de problemen binnen drie weken te hebben opgelost. De gedupeerde klanten kunnen op de website van de telecomaanbieder een formulier invullen. In Nederland wordt bijna 90% van de bier- en frisdrankblikjes gerecycled. Daarmee zit Nederland in de top van Europa, zegt de stichting Blik. Het percentage gerecyclede blikjes kan volgens de stichting nog verder omhoog als iedereen zijn blikje gewoon in de afvalbak gooit. De blikjes worden namelijk met magneten uit het huisvuil gehaald. De stichting is deze week een campagne gestart met als motto blik bij het gewone afval. In Suriname hebben de voormalige aardsvijanden Bouterse en Brunswijk een akkoord getekend over een coalitieregering. Hun combinaties hebben samen een meerderheid in het Surinaamse parlement. Ronnie Brunswijk steed in de jaren 80 met zijn Jungle Commando tegen het regime van Desi Bouterse. Tot voor kort zocht hij toenadering tot de partij van president Venetiaan. Maar tot verbazing van velen raakte Brunswijk vorige week in gesprek met Bouterse over een coalitie. In Amerika is de actrice Rue McClanahan overleden. Ze was vooral bekend als Blanche Devereaux in de Amerikaanse televisieserie The Golden Girls. In de serie woonden vier vrouwen op leeftijd samen in één huis in Miami. Blanche was in de serie een seksueel vrijgevochten vrouw uit het zuiden. Voor haar rol als Blanche kreeg McClanahan in 1987 een Emmy Award. Rue McClanahan overleed na een beroerte. Ze is 76 jaar geworden. Van de vier Golden Girls is nu alleen nog Betty White in leven. Zij is in de serie Rose Island. Het weer, een heldere avond. Het koelt wel snel af tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig. Het wordt dan 23 graden. In het weekend.